Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte maakt zich zorgen over aanvallen in het westen van Oekraïne. Dat zei hij zojuist bij WNL op zondag. Afgelopen nacht waren er raketaanvallen op minder dan 30 kilometer van de grens met Polen. Dat is bijna NAVO-grondgebied. Al denkt Rutte niet dat de Russen ook echt de NAVO zullen aanvallen. Het is natuurlijk uitermate zorgelijk en het is een escalatie opnieuw... Eh, dat ze zo dicht bij die eh, grens met het NAVO-gebied... Eh, dat Lviv ligt vlakbij die grens. is ook een plek overigens waar heel veel vluchtelingen vandaan proberen... Oekraïne te, te ontlopen. Dus het is natuurlijk een hele zorgelijke ontwikkeling. Correspondent Kizia Hekster is in Lviv en hoorde die aanvallen ook vannacht. Zij merkt dat mensen zich steeds meer zorgen maken. Het is lekker weer, veel mensen komen naar buiten, steeds meer winkels, cafés en restaurants gaan ook open. Maar als je met mensen spreekt die gevlucht zijn, dan hoor je natuurlijk al die stress. En dat zal eh, met die aanvallen van vannacht alleen maar erger zijn geworden. En misschien ben jij hem online ook wel tegengekomen. Het tankgrapje dat 70 liter tanken 165 euro kost... en een boete voor tanken zonder te betalen 131 euro. die boete mag je dan ook nog eens in termijnen betalen. Nou, is natuurlijk best verleidelijk... Dat merken ze ook aan de pomp, waar het aantal meldingen stijgt van mensen die zonder betalen doorrijden. Deze pomphouder laat het niet zomaar gebeuren. We zijn heel streng en dan krijg je soms wel eens conflict hier. Dat iemand zegt, ja hallo, ik ben geen doorrijder. En waar beschuldig je me van? Maar we zeggen, ja, we, moeten één lijn trekken. En het is heel moeilijk om op iemands blauwe ogen te geloven wat hij nou gaat doen. Want we zijn te vaak voorgelogen. Dus... Het is al te vaak beschadigd. Ja, ja zeker. Ja. Dat kan je wel zien aan de mat vol met eh, doorrijders die we hier eh, hebben liggen. Een doorrijden is niet heel slim. Als je wordt gepakt moet je behalve die boete ook gewoon betalen voor je volle tank. En de pakkans is nogal groot omdat de camerasystemen de afgelopen jaren flink zijn verbeterd. Het weer nog. Af en toe wat wolken, maar er is ook zon vandaag.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 De afrit is daar dicht, er liggen stenen op de weg en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting.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 I still hear you saying Dear one, hold me fast. And I start in praying. Oh Lord, please let this last. We seen to float right through the air. Heavenly songs seem to come from everywhere. And now that there's moon glow way up in the blue. come from everywhere. And now that there's moon glow, way up in the blue. Twee uur begonnen we duidelijk met een mooi muziekje. Welkom bij ZFM Jazz. Uh, samenstelling en presentatie Alco Beuving. En eh, we draaien eigenlijk heel veel jazz standards in eh, dit programma. we begonnen met Glow, ook weer een hele goeie. En deze werd vertolkt door Samara Joy... En een dame die in 2019 de Sarah Vaughan Foco Competition won... en eh, eh, daaruit voortvloeiend een album mocht maken... met niet de minste uh, eh, jazzmuzikanten. Onder andere op gitaar Pascal Grazzo, bassist Ari Roland... en drummer Kenny Washington. En dat is een mooie cd geworden, deze cd, van Samara Joy... Eh, ja, de, jazz standards, dat is het onderwerp van eh, deze keer. En een hele bekende standard is Angel Eyes. Wie kent het niet, zou ik bijna zeggen. En deze staat op een, op een uh, cd'tje van Sonny Chris. Saturday Morning heet die cd, cd uit 1975. Maar klinkt nog steeds geweldig. Angel Eyes. prachtige uitvoering van het nummer eh, Angel Eyes. En eh, Sonny Chris hoorde je natuurlijk op de alt-tenor. Eh, Leroy Finneker had een fijne lopende baslijn. En Barry Harris ja, hoorde je op de piano. Een prachtige uitvoering van dit hele bekende nummer. En dat geldt eigenlijk ook van het, het volgende. Dat is van Patricia Barber. en Het, nummer heet Elfie. Ja, ik zou zeggen, wie kent het niet? Het is zo bekend, Patricia Barber. Elfie. Volgens mij is dat van Burt Bacharach en Hal David, dacht ik uit mijn hoofd.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 Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, Alfie, what will you lend on an old golden rule? As sure as I believe there's a heaven above above our feet. river bekende nummer Elfie. Eh, van uh, ja, zoveel uitvoeringen, zo ontzettend veel. Maar ik vond deze van Patricia Barber, die, ja, die heeft wel wat. Komt van een uh, cd'tje Nightclub. ja, leuk was dat. ZFM Jazz. Ja, dit programma staat in het teken van jazz standards. En eh, er zitten er een heleboel in. Onder andere, de volgende is ook een hele bekende Ain't Misbehaving. En ik heb gekozen voor een uitvoering van eh, Johnny Hartman. Komt van zijn eh, LP Songs from the Heart. En, uit een LP 1955. Ik ben een enorme fan van Johnny Hartman. Ik denk dat ik bijna al zijn cd's al heb. En ja, luister naar die stemmen. Dat is zo'n geweldige stem. one to walk with all by myself no one to talk with i'm happy on the shelf ain't misbehaving saving my love I know for certain the one I love. I'm through with flirting, you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you like Jack Horner sitting in the corner. Don't go nowhere. gotta go. I'm home at eight, me and my radio ain't misbehaving, saving all my love for you. ain't misbehaving. misbehaving. Saving all my love for oh, you. Ja, mooie klanken van eh, Johnny Hartman, de zanger met de fluwele stem, zou ik zeggen. Eh, we zijn bezig met jazz standards. En de volgende die ik heb klaargezet is After You're Gone. En deze keer een uitvoering van Sonny Stitt. En het komt van een eh, LP Hard Swing. Februari 1959. Eh, het is wel een poosje geleden, maar eh, ja... Het is toch ook weer muziek die eigenlijk iedereen kent. En die iedereen toch ook wel kan waarderen. dus vandaar dat ik voor dit thema gekozen heb. En we gaan luisteren naar Sonny Stitt. En dus even kijken, dit is van die is dit. After You're Gone. Mooie uitvoering. Eh, af en toe loopt tegen een cd'tje aan en dan denk je... hé, hey, wat is dat? En dat had ik bij eigenlijk een cd die eh, eh, afkomstig is van Louise Alexandra. En toen dacht ik, wie is dat eigenlijk? En toen bleek dat een Nederlandse zangeres te zijn... die een hele tijd in Amerika gewoond had, in Boston geloof ik. En die, die werd eigenlijk begeleid door Rebecca Paris, ook een zangeres. En die heeft in 2020 een cd uitgebracht, Today... En eh, ja, dat, is, dat klinkt aardig. Daar zit eh, onder andere dit nummer Naima. Dat kent iedereen in de uitvoering van John Coltrane. En ook eh, Skylark is een, een heel bekend nummer natuurlijk. En lu luister maar eens. Dit is echt wel grappige muziek. Louise Alexandra. Van de cd'tje Today, cd 2020. komt ze. tell me where my love can be. Is there a meadow in the mist where someone? skylark. I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them. Alexandra was dat van de CD Today. Volgens mij woont ze overigens weer in Nederland. Dus eh, kom je haar tegen op straat, dan weet ik niet of je haar zal herkennen. Uh, jazz standards, daar gaat het om. En ik had al een keer laten horen van, een, eh, van Patricia Barber. Maar deze is ook aardig. en dat is Elfie in de, door Art Farmer. Art Farmer met op piano Cedar Walton en Sam Jones Bas en Billy Higgins op de drums. Komt-ie, Elfie in een andere uitvoering, instrumentaal. dat was een eh, mooi stukje muziek van eh, Art Farmer. En we gaan rustig door met het draaien van eh, mooie muziek. We gaan eens even kijken wat we nog meer kunnen laten horen. En dan kom ik terecht bij een Amerikaanse zangeres. en haar naam is, uh, Reno, Miss Reno. Eens even kijken wat ik die had gezet. Kom ze. Take the A-Train. ba do be ba do ba do de ba do ba do de ba do ba do de ya be ya be ya do do de da ya ba do ba ya ba do ba de ba do ba ya ba do ba be da de ba da ba da ba da ba do ba de ba do be ba do be ba do be ba do be ba do be ba do ba de ba Het was eh, Miss Reno, Sinks, Ellington en Strayhorn. Take the A-Train. Uh, cd. Uh, mooi. Een cd uit 2020, 21, ik weet niet precies. Het is een vrij nieuwe. dan, en op, en, op de, achter de piano zat Emmet Cohen. En die Emmet Cohen die heeft allerlei mooie series uitgebracht. En dat, dat, dat moet ik even kijken hoe dat... Master series, Master Legacy series. Hammett Cohn samen met Benny Coulson en Albert Tutti Heat. En daar ga ik een nummertje van draaien. En dat is het nummertje Charlton. Dat is een eh, bekend nummer. Eh, komt-ie. Uit de oude doos. Ja, het is niet verbazend dat de mensen zo enthousiast reageren op deze pianist Emmett Cohen. Eh, ja, mooie serie is dat, de Mastered Legacy series. Uh, en zeer de moeite waard. Deze man is ook in eh, Amerika zeer, zeer bekend, zou ik maar zeggen. tijd voor deze. ZFM Jazz. smiles, the summer knows, and unashamed she sheds her clothes. The summer smooth, the restless sky, and lovingly she warms the sand on which she lies. within your eyes. And so she takes her summertime, tells the moon to wait and the sun to linger, twist the world. Ja, ook zo'n nummer, The Summer Knows... wat eh, door veel eh, jazzmuzikanten gespeeld wordt. Als je weet wie dit is, dan eh, moet ik zeggen dat het Patricia Kaas is. Volgens mij Française van haar cd'tje Piano Bar. Een aardig nummer toch, The Summer Knows. Volgens mij is het van Michel Legrand dacht ik uit mijn hoofd. Een cd'tje dat ik nu heb klaargezet is de Nicholas Payton, de Smoke Sessions. Daar zie ik een foto op staan van Nicholas Payton... dat hij met een trompet in zijn hand en zijn andere hand op het eh, klavier van een eh, Fender Rhodes aan het spelen is. En dat is het nummer Levin's Loop. En eh, vandaar dat ik die maar eens laat horen. Ron Carter speelt volgens mij hier ook op mee. Levin's Loop. Three and... Thank you. moet deze nog een beetje terugdraaien, want het is een heel lang nummer. Ik zie dat het eh, zes, bijna zeven minuten duurt, dus dat gaan we niet helemaal doen. Maar ja, fantastische nieuwe cd van Nicholas Payton. Zeer, zeer, zeer aanbevolen. Eh, voor mij de hoogste tijd om toch nog even te kijken... wat we in Zandvoort mogen verwachten op het gebied van Zandvoort... Uh, jazz in Zandvoort. En ik zie staan dat vandaag Rebecca Lobry optreedt... samen met Jean-Louis van Dam... En eh, op de piano eh, Ruud Ouwehand Bas en Jeroen de Rijk op de percussie. ja, van harte aanbevolen. Ik weet eigenlijk niet of het uitverkocht is. De laatste tijd wel eh, heel vaak natuurlijk. Nou, weet je, wil je het zeker weten? Ga dan even kijken. Half drie aanvang. En de zaal is open, denk ik, zo'n beetje kwart, vanaf half twee open. Dus leuk, leuk, leuk. Wat ook leuk is, dat is natuurlijk dat V. en... Cor Bakker in april hier ook nog een keer komen optreden. Ik zie dat staan op 3 eh, april, Koorbakken en Veeklazen. En 10 april, oh, dat vind ik helemaal leuk. Michiel Varenkamp kwartet. Ja, dat is dus, uh, eh, ook leuk. Michiel op zijn trompet. Is wel vaker in Zandvoort geweest. Dus ik zou zeggen, vergeet deze data niet. Zorg dat je erbij bent. En eh, geniet van de mooie muziek. Ja, ik moet helaas Nicolas Peter gaan stoppen. En eh, ja, het zit erop. Het, eh, eh, ZFM Jazz is alweer afgelopen. gaan het laatste nummertje. Ik hoop dat je de selectie leuk vond vandaag. Het was van alles wat, maar vooral toch wat uit de oude doos. Hoewel, nieuw slaan we niet over. En dit is de laatste cd van de New Cool Collective. Een dansachtige cd zou ik zeggen. Het nummer is getiteld Blue Go. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Als je zin hebt om naar Zandvoort te komen, de zon schijnt.